van twee uur. Christian Bonenbak. Er zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door hevige regenval. In Welkenraad, een paar kilometer van Vaals, overleed een hoogbejaarde vrouw... die werd meegesleurd door het water in een ondergelopen straat. In Walcour, in de provincie Namen, verongelukte een automobilist... die door een diepe plas was gereden. De regen leidt vooral in Wallonië tot overlast. Op verschillende plaatsen staan straten onder water. Het slechte weer is nog niet voorbij. Ook vannacht is er kans op regen en onweer. De NAVO is in Polen begonnen aan een van zijn grootste oefeningen ooit. Meer dan twintig NAVO-landen en bondgenoten doen eraan mee. In totaal zijn er 31.000 militairen bij betrokken... en worden er duizenden vliegtuigen, helikopters en legervoertuigen ingezet. Rusland noemt de oefening zo dicht bij zijn grens een veiligheidsrisico... en zegt dat het zich geroepen voelt tegenmaatregelen te nemen. Een groep Nederlandse reizigers die sinds zaterdag vastzit in Dubai komt de komende dag naar huis. Reisorganisatie TUI heeft plekken ingekocht op een vlucht van maatschappij Emirates. De 180 vakantiegangers zouden zaterdag al terugvliegen, maar tijdens de vlucht bleek dat er wat mis was met het vliegtuig. De piloot keerde daarom terug naar Dubai. In Zwitserland is schaakgrootmeester Victor Korchnoi overleden. Hij boekte in de jaren 60 en 70 successen als speler van de Sovjet-Unie en liep daarna over naar het Westen. Hij vroeg asiel aan in Nederland en werd in 1977 Nederlands kampioen. Later kreeg hij de Zwitserse nationaliteit. Korchnoi staat bekend als de beste schaker die nooit de wereldtitel heeft weten te veroveren. Ook op hoge leeftijd kwam hij nog in actie. Enkele jaren geleden speelde hij nog competitie voor een schaakclub in Bunschoten. Victor Korchnoi is 85 jaar geworden. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en in het binnenland kans op onweer. Daar wordt het 24 tot 28 graden. In het westen en noordwesten blijft het droog, maar is het met 19 tot 23 graden een stuk koeler.